Voorspoedige start. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn de decembermoorden in Suriname herdacht. Met onder meer een fakkeloptocht en een herdenking in het stadhuis... werd stilgestaan bij de politieke moorden van precies 35 jaar geleden. Op 8 en 9 december 1982 werden 15 tegenstanders... van het Surinaamse militaire regime van Desi Bouterse... gemarteld en geëxecuteerd in Paramaribo. In Suriname is eerder dit jaar 20 jaar cel geëist... tegen de hoofdverdachte, president Bouterse. Het nummer Bohemian Rhapsody van Queen staat dit jaar opnieuw, net als vorig jaar, op nummer 1 in de top 2000. Dat is zojuist bekendgemaakt op Radio 2. En ook de nummers 2 en 3 zijn exact hetzelfde als vorig jaar. Hotel California van de Eagles en Stairway to Heaven van Led Zeppelin. De top 2000 wordt dit jaar voor de negentiende keer uitgezonden. Op eerste kerstdag begint het muziekfestijn. Dat duurt tot en met 31 december. Bevallen in het Scheperziekenhuis in Emmen blijft voorlopig toch mogelijk. De verloskamers en de afdeling kindergeneeskunde kunnen tot zeker 18 december open blijven, omdat kinderartsen van andere ziekenhuizen in de regio bijspringen. Dat geeft het ziekenhuis in Deven en Emmen in langer de tijd om vier kinderartsen te vinden. Dinsdag werd gezegd dat de afdelingen dicht zouden gaan bij gebrek aan kinderartsen. Het vliegverkeer van en naar Schiphol heeft al de hele dag last van het slechte weer. En dat leidde vanmorgen al tot vertraging bij zeker de helft van de binnenkomende vluchten. Die achterstand heeft het vliegverkeer de rest van de dag niet meer ingehaald. Aangezien het slechte weer aanhoudt, moeten reizigers ook vanavond nog rekening houden met vertraging. En ook op de weg blijft het uitkijken, met name in het midden en oosten van het land. Het KNMI heeft tot middernacht code geel afgekondigd. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Willem II en NAC Breda hielden elkaar in Tilburg in evenwicht. Het werd 1-1 door doelpunten van Okbetje voor Willem II en Ambrose voor NAC. Het weer. Winterse buien met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Vannacht is het landinwaarts dicht bij het vriespunt en is er kans op gladheid.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 Slippertjes aan. Dat lijkt me een stuk beter. Wat ook beter is, is nou een uur lang in de mix. The one and only DJ Dion Sydney. Hier op jouw 106.9, 104.5 en natuurlijk lekker digitaal. Bij kanaal 40 op Ziggo. Ik zeg, ga ervoor zitten. Of wagen rust een dansje, voor het grootste dansvloer. Hij staat wagenwijd open. Let's rock it. See it sessions. Thank you. trouble. See how she dances and she sips a Coca Cola. She can't tell the difference. Eh? but she sees the vision going. Couple line after line. See how she looks like trouble. See how she dances and she sips the Coca Cola. She can't tell the difference yet. should cause I'm a baseline skanker. We were shake cause I'm a baseline skanker. We were shaker. Baseline skanker. We were shake cause I'm a baseline skanker. We were shaker. Baseline skanker. We were shake cause I'm a baseline skanker. We were shake cause I'm a baseline skanker. We were shake cause I'm a baseline skanker. We were shake. Ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Some real baseline. shake, cause I'm a baseline skanker. Rude boy shake, cause I'm a baseline skanker. Rude boy shake, cause I'm a baseline skanker. Rude boy shaker, baseline skanker. Rude boy shake, cause I'm a baseline skanker. Rude boy shake, cause I'm a baseline skanker. Rude boy shake, cause I'm a baseline skanker. Rude boy shaker, baseline skanker. Rude boy shake, cause I'm a baseline skanker. Rude boy shake, i I'm a baseline skanker. Rude boy baseline skanker. Rude boy shaker, baseline skanker. Rude shake, cause I'm a baseline skanker. Rude shake, cause I'm a baseline skanker. Rewind, baseline skanker. Rewind. come again. come again. te gaan dansen. Helemaal leuk. Maar ik heb ook een trieste mededeling. Over enkele minuten is het weer zover. Het nieuws, weer en verkeer. Jawel, jawel. En dat betekent dat Seed Sessions tot een einde is gekomen. Veel uur lang zie het op jouw radio. Ik bedank jullie allemaal weer voor het luisteren. Mijn naam was DJ en tezamen met DJ Dion Sydney. Hebben genoten van jullie aandacht. Zeg zeggen, volgende week vrijdag zijn we er weer. Sharp. Maar helaas, we staan even een weekje over. Gewoon de week erop. Even inpluggen. En we zijn weer bij je vrienden van de radio. Fris, fruitig. Ik zeg, doe voorzichtig aan. Mocht het van het weekend gaan sneeuwen. Maak een mooie sneeuwpop. En don't eat the yellow snow. Wijze tegeltjes Blijf gewoon lekker luisteren naar de programma's van CFM Zandvoort. Ik zeg, doei! gotta fight my few the and I ain't gotta fight my I am a blessings. I ain't gotta fight my few the and I ain't gotta fight my few the blitz the blitz.